bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout, dan... Win or die. Komende week in de Slam Middagshow. Check slam.nl voor alle info. Alle Simone bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Hello Sydney. Ghostface is terug. I've been planning this. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my daughter? Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Wauw, beauty deals bij Etos. Zoals Nivea bad, douche en deodorantproducten 2 plus 2 gratis. Mailt voor je huid en je portemonnee. Kom voor nog meer beauty deals naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Hey. Hey Liefie, ik, eh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. dat is helemaal top. Dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken. Windfarm. Hmm. serious gourmet Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu bij Gamma 30% korting op Altrex huishoudtrap dubbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. Mm, de Burger King hamburger onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King. Opnieuw nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl oh, Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxste rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er zijn nog meer speelgoedpoppetjes gevuld met zand teruggeroepen. Het kan zijn dat er asbest in zit. Eerder deze maand werd er alarm geslagen om asbest in speelzand... en vorige week riep de Action al poppetjes met zand terug. Het gaat nu om poppetjes van de firma Toy Toys. Ze heten Puffers. De twee mensen die vanmiddag dood werden gevonden op een vakantiepark in Limburg... zijn niet door een misdrijf om het leven gekomen. De politie wil niet zeggen wat er dan wel gebeurd is. Een van de lichamen werd gevonden in het water en de ander lag aan de kant. In Duitsland heeft een radicaal rechtse politicus een geldboete gekregen... voor een verkiezingsposter waarop de nazi-groet te zien is. Hij wist dat hij strikt verboden is, maar keurde de poster toch goed. Hij moet van de rechter nu bijna 12.000 euro betalen... en kan nog tegen het vonnis in beroep. In Iran is een van de makers van de Oscar-inzending It Was Just an Accident weer vrijgelaten. Hij protesteerde tegen het geweld van het Ayatollah-regime en werd opgepakt samen met twee anderen. Ze hebben een gigantische borgsom betaald. Volgende maand wordt bekend of de film de Oscar krijgt. Het weer nog van Weer Online. In het noordoosten winterse buien met regen en sneeuw. Vannacht in het hele land droog met temperaturen rond het vriespunt. En morgen ook droog met af en toe zon. Het wordt 1 tot 5 graden. En dit was het nieuws op Slam. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Kijk op ben.nl. De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Windfarm. Mm, serious gourmet Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part now. Yeah. alleen deze week nog krassen bij Albert Heijn. Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart... en kras altijd een gratis product. Dus waar wacht je nog op? Ga snel naar de AH-app en kras mee. Windfarm. Mm, serious gourmet. Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Dek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,4 miljoen Nederlanders met pech weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. ANWB en gaan. every time Thank you.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 You got a fast car, so you're fast enough, so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way. collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say, uh, tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Blackstreet and Teddy, the original rough shakers. Shorty it down, good lord.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 Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up. I like the way you work it.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 Lovers it curves so freak what you heard rolling with the fatness. You don't even know what the half is. You got to pay to play just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it. Trump tight all day, every day. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I thought the bag. Oh, I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. Bag it up, babe. I like the way you work it. No diggity. I thought to bag my peeps and we rose deep, Flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now the off am saying Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake broads? I shows improves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block. I'm as real can be. Word is Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your and Chauncey. I'll be sending a call. Let's say around 3:30. Queen Pen and Black diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity. I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you We out. couldn't couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love